Straatman met het NOS-journaal. De Duitse politie gaat ervan uit dat de beschieting van de Nederlandse advocaat in Gronau een aanslag was. De 43-jarige man is zwaar gewond geraakt, maar was nog wel aanspreekbaar. Hij werd vanochtend op straat beschoten vanuit een rijdende auto. Daarin zaten volgens de politie meerdere personen. De deken van de Orde van Advocaten in Overijssel zegt dat het incident mogelijk te maken heeft met een faillissement van een sportschool in Losser. De advocaat zou hebben ontdekt dat de sportschool gebruikt werd voor het witwassen van drugsgeld en dat leidde tot een conflict met de eigenaar. De politie is nog op zoek naar de daders. De man die ervan wordt verdacht zijn achtjarige neefje te hebben mishandeld... en dat live te hebben uitgezonden op Facebook, is tijdelijk vrijgelaten. De rechtszaak is voor onbepaalde tijd aangehouden... omdat de rechters de volledige beelden willen inzien. Getuigen hebben delen van de livestream gefilmd. Facebook heeft de complete beelden, maar heeft ze nog niet aangeleverd. Volgens de rechter kan dat nog wel maanden duren. Verdachte Bilal B. mag dat in vrijheid afwachten. In die periode mag hij geen contact hebben met het slachtoffer... en moet hij zich melden bij reclasseren. In het noorden van Jordanië zijn drie toeristen en een politieman aangevallen door een man met een mes. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. De toeristen zouden komen uit Mexico. Het incident gebeurde in de stad Gerash, die erg populair is bij toeristen vanwege de Griekse en Romeinse opgravingen. In de rechtbank in Den Bosch is de zaak begonnen tegen 64 dierenactivisten van actiegroep Meet the, the Victims. Ze staan terecht voor het bezetten van een varkensstal in Bokstel in mei. De meeste activisten komen uit het buitenland. Tientallen boeren wonen de rechtszaak bij om hun collega uit Bokstel te steunen. Het weer nog vanmiddag af en toe zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het is een graad of 10 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het bewolkt en regent het. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Vrijdag is het meest droog en dan schijnt ook meer de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Your body shine is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. second highway, men are cut in half. Children watching all this. Your body shine is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. was 11 years, you've been a sex slave, you've been in harm's way, you've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right, take us, take our arms and teach us.